Carmen Verheul met het NOS Journaal. De informateurs Rosenthal en Wallagen proberen een compact regeerakkoord tot stand te brengen voor het Paars Plus kabinet. Ze noemen als wezenlijke elementen bezuinigingen, hervormingen en investeringen. De informateurs willen ook bepaalde onderwerpen overlaten aan meerderheden in de Tweede Kamer. Rosenthal en Wallagen willen bekijken of het aantal ministers in het nieuwe kabinet kan worden beperkt. Nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica hebben een aanklacht ingediend tegen Dutchbed-commandant Karremans en zijn plaatsvervanger Major Franke. De twee worden beschuldigd van genocide en oorlogsmisdrijven in juli 1995 bij de val van de moslimenclave. De aanklacht is ingediend door een tolk van Dutchbed en de familie van een elektricien die voor de Nederlanders werkte. De tolk verloor zijn vader en broer, de elektricien moest de basis verlaten en is hoogstwaarschijnlijk ook door de Bosnische Serviërs vermoord. Iraanse vliegtuigen worden, in tegenstelling tot eerdere berichten, gewoon bijgetankt op vliegvelden in Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Iran heeft dat gezegd. Gisteren zond de Iraanse staatsomroep een bericht uit over de vermeende boycott. Iraanse passagiersvliegtuigen zouden in die drie landen niet meer bijgetankt worden als gevolg van Amerikaanse sancties. Maar de autoriteiten in Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten zeggen niets te weten van zo'n boycott. Wielrenner Nicky Terpstra zal vanmiddag niet van start gaan in de derde etappe van de Tour de France. Hij heeft hoge koorts. Terpstra is de eerste Nederlandse uitvaller. In de proloog was hij zaterdag nog de beste Nederlander met een zestiende plaats. Het weer, periode met zon en ook stapelwolken. Alleen in het oosten is er kans op een bui.